7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Steeds vaker worden producten in Nederland opnieuw gebruikt... concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving... in een eerste inventarisatie van het hergebruik. In de zogenoemde circulaire economie... worden zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruikt... en worden producten ontworpen die makkelijk te repareren zijn. In Nederland zijn volgens het planbureau nu 1500 innovatieve circulaire bedrijven. Daar werken 420.000 mensen. De vroegere advocaat van president Trump, Michael Cohen... gaat voor een commissie van het Huis van Afgevaardigde Getuigen tegen de president. De hoorzitting volgende maand wordt gezien als een aanval van de democraten op Trump... waarbij belangenverstrengeling en banden met Rusland speerpunten vormen. In december werd Cohen veroordeeld tot drie jaar cel... wegens het overtreden van regels voor de campagnefinanciering. Trump noemde hem eerder een leugenaar en zegt dat hij zich geen zorgen maakt over de getuigenis. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het beleid van de regering van president Macri. Hij kwam in 2015 aan de macht en beloofde dat het snel beter zou gaan, maar sindsdien ging het alleen maar slechter. De demonstranten willen de komende tijd elke week de straat op gaan. Tennisser Andy Murray vreest dat de Australian Open... wel eens het laatste toernooi uit zijn carrière kan zijn. De 31-jarige schot kampt al jaren met blessures... en werd vorig jaar geopereerd aan zijn heup.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 we just need to slow down and just roll. stil achter de wat je nu ziet. Wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je hanging on to. We are heading straight into the fade out.